En een voorspoedige start. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Dan het over steeds meer punten eens. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Frankrijk heeft een nieuwe concepttekst gepresenteerd. En waarschuwde dat de landen haast moeten maken met het sluiten van compromissen. Nog altijd is een van de belangrijkste struikelblokken de vraag wie de aanpak van het klimaatprobleem gaat betalen. Uit de nieuwe tekst blijkt dat er niet is gekozen voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde, zoals veel eilandstaten willen, maar dat de grens 2 graden wordt. In de meer bij de Amerikaanse stad San Bernardino zoeken duikers naar materiaal dat daar mogelijk is gedumpt door de daders van de schietpartij van bijna twee weken geleden. Een man en een vrouw doden toen 14 mensen in een zorgcentrum. Volgens CNN wordt er gezocht naar een harde schijf, maar de autoriteiten willen dat niet bevestigen. Een woordvoerder van de FBI zei wel dat de schutters, die zelf werden gedood, op de dag van hun terreurdaad mogelijk het meer hebben bezocht. De zoektocht in het meer gaat waarschijnlijk dagen duren. Een groep vluchtelingen in het opvangkamp Heumensoord bij Nijmegen heeft een klacht ingediend bij de nationale ombudsman. Ze klagen over gammele bedden, te veel mensen op één kamer en stank- en geluidsoverlast. Valt te lezen in de brief aan de ombudsman die Omroep Gelderland online heeft gezet. Ook zijn er klachten over de lange asielprocedure. Er is al een aantal keer gedemonstreerd door vluchtelingen in Heumensoort. AZ heeft de laatste wedstrijd in de Europa League afgesloten met één punt. In Bilbao werd het 2-2 tegen Athletic Club. Ook Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. In de arena werd tegen Molde uit Noorwegen met 1-1 gelijk gespeeld. FC Groningen heeft ook zijn zesde en laatste wel niet gewonnen. Tegen Sporting Braga bleef het 0-0. Het weer, regen trekt over van noordwest naar zuidoost... en de minima liggen tussen de 3 en 6 graden. Overdag geregeld bewolkt, maar in het noorden ook wat zon. Vooral smiddags en s avonds zijn er buien. En dan is het 6 tot 9 graden.